en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Dijksma wil voor kerstmis een plan van de NS hebben... voor het dreigende tekort aan treinen. De reiziger moet weten waar hij aan toe is, zei Dijksma... in het tv-programma WNL op zondag. De NS haalt oude treinstellen uit de relatie... maar krijgt niet op tijd nieuwe rijtuigen binnen. Die komen waarschijnlijk pas eind volgend jaar. Daardoor dreigen treinen die nu al overvol zijn nog drukker te worden... Dijksma zegt dat het een probleem van de NS is en dat die dus ook een oplossing moet presenteren, deze maand nog. President Obama zal vandaag veiligheidsmaatregelen aankondigen... naar aanleiding van het bloedbad in San Bernardino afgelopen woensdag. Vermoedelijk komt Obama dan ook met nieuwe details over de schietpartij... waarbij 14 mensen om het leven kwamen. Intussen heeft de FBI een inval gedaan bij een vriend van een van de daders. Die zou de wapens voor de aanslag hebben gekocht. Wat de huiszoeking bij de vriend heeft opgeleverd is nog niet bekend. Het is nog onbekend wie de man was die gisteravond op een metrostation in Londen mensen heeft neergestoken. Volgens Britse media was het een 29-jarige man, maar de autoriteiten hebben daarover niets bekendgemaakt. De Britse politie behandelt de steekpartij als een terroristische daad, omdat de dader riep dat hij het voor Syrië deed. Eén slachtoffer liep ernstige steekwonden op, maar zou buiten levensgevaar zijn. Twee anderen raakten lichtgewond. gewond. De storm Desmond die over Groot-Brittannië raast heeft een leven geëist. In Londen werd een man van 90 door een windstoot van de stoep op de weg geblazen... waar een bus over hem heen reed. De storm zorgt vooral in Schotland en het noordwesten van Engeland voor problemen. In het graafschap Cumbria moesten duizend mensen hun huis verlaten... omdat rivieren buiten hun oevers traden. Het leger is ingeschakeld om de wateroverlast tegen te gaan. Het weer, veel bewolking, maar ook nog hier en daar zon. Vanmiddag gaat het op verschillende plaatsen regenen. Er staat een stevige wind, aan zee mogelijk windkracht 7.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 clear sheets, all that I need, all I need. Yeah. I know. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...